uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie wil over twee jaar geen helemaal zwarte pieten meer bij interne Sinterklaasvieringen. Net als veel bedrijven houden de politiekorpsen jaarlijks een Sinterklaasfeest waar werknemers hun kinderen mee naartoe kunnen nemen. De korpsleiding en politiechefs zeggen dat ze zich er bewust van zijn dat dit mogelijke heftige reacties op kan roepen. Ze hopen dat de discussie met respect en wederzijds begrip wordt gevoerd. Bij een paar politiekorpsen waren stereotype zwarte pieten al verbannen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Een partnerbedrijf dat is gevestigd op het terrein van Tata Steel... moet een boete van zeker 20.000 euro betalen... omdat het de uitstootregels heeft overtreden. Vorige maand klaagden inwoners van Wijk aan Zee herhaaldelijk over stofdeeltjes... op hun auto's, op hun ruiten en in huis. Het bedrijf kreeg tot 1 november om maatregelen te nemen... en sinds die datum zijn alweer vier keer nieuwe overtredingen geconstateerd. De politie heeft opnieuw een netwerk gekraakt... waarmee in totaal zo'n 100 criminelen versleuteld communiceerden. Het lukte om live mee te kijken met geheime berichten die werden verstuurd. Zo zouden onder meer wapens en drugs zijn opgespoord. Tientallen verdachten zijn opgepakt. En supporters van Ajax zijn ook dit voetbalseizoen niet welkom bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Burgemeester Krikke heeft het verbod niet op en ADO Den Haag steunt het besluit. Volgens de burgemeester is er buitensporig veel politie nodig om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen. Al twaalf jaar zijn er bij de wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax geen supporters van de uitclub aanwezig. In 2006 nam de toenmalig burgemeester van Den Haag dat besluit na een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Toen vielen er acht gewonden. Het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt lokaal kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen rond 15 graden. Aan het einde van de dag kans op regen. Dit was het NOS Journaal.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 I'm gonna get you. Come and find me. Het is gedaan met je rust. met stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Jansen. de Rockridge. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ZFM Metal. Geen lompen, maar zware metalen. En eh, u heeft het aan de opening kunnen horen. We hebben vandaag een Halloween-uitzending. Dus alle nummers die eh, nu voorbij komen... hebben eh, op de een of andere manier iets met Halloween te maken. En we gaan van start met Dumo Borgir en de Maelstrom Mephisto. En we gaan snel verder. En de volgende is Within Temptation. Van het album Mother Earth is hier Deceiver of Fools. Mm. De band heeft voor de echte metal-liefhebbers geen enkel geheim meer. Ik heb het over Venom. En van hun album Welcome to Hell is hier The Witching Hour. Witching Hour. Ja, we gaan verder met een band eh, waarvan ik vind dat die eigenlijk niet mag ontbreken bij, tijdens Halloween. En dan heb ik het over Halloween. Eh, van hun album Ride the Sky, The Very Best, is hier Step Out of Hell. de volgende band mag eigenlijk niet ontbreken bij een Halloween-uitzending. Ik heb het over Black Sabbath. En van hun allereerste album is hier het titelnummer: Black Sabbath. is een gothic metal project van eh, de hand van Arjen Lucassen. Ook wel bekend van zijn project Arjen. En van het album Fate of a Dreamer is hier Cold Metal. <laughs> de band eh, vond ik dat hij niet mocht ontbreken. En ik heb het over Dark Funeral. Van hun album Where Shadows Reign Forever is hier het titelnummer. Where Shadows Forever Reign. Dat was Dark Funeral. En aansluitend hoorde u Wolf en Raven van Sonata Arctica. We gaan door met een band uit Nederland. Eh, inmiddels bestaan ze volgens mij niet meer. Maar dat wil, neemt niet af dat het eh, nog steeds een van mijn favoriete gothic bands is. Ik heb het over Autumn. En van hun album When Lust Evokes the Curse is hier The Witch in Me. zo zijn we alweer aangekomen bij het laatste nummer van het eerste uur. Blijft u vooral hangen, want na het nieuws gaan we verder met nog een uur Halloween. Jawel. En eh, we gaan luisteren en we gaan eruit met Judas Priest, The Ripper. in for surprise. you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. it all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the ripper.